uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het kabinet heeft het energiesteunpakket voor MKB-bedrijven bijna rond, bevestigen bronnen aan de NOS. Ondernemers die relatief veel energie gebruiken krijgen vanaf komend voorjaar de gestegen energiekosten voor de helft gecompenseerd. Waarschijnlijk met een maximum van 160.000 euro. Het steunpakket gaat 2,5 tot 3 miljard euro kosten. Vandaag zijn de laatste twee verhoren van de parlementaire enquête over de gaswinning in Groningen. Vanochtend wordt Theodor Kokkelkoren gehoord, de topman van het staatstoezicht op de mijnen. En vanmiddag kinderombudsvrouw Margriete Kalverboer. Gisteren werd premier Rutte vijf uur lang aan de tand gevoeld. Hij zei dat de zorgen en de woede over de gaswinning pas laat tot hem doordrongen. De veroorzaker van een ernstig verkeersongeluk in Rotterdam is na ruim een week aangehouden in België. Het is een Rotterdammer van 24. Hij was vorige week dinsdag weggerend nadat hij met zijn auto een vrouw van 19 op een scooter had aangereden. Ze raakte daarbij levensgevaarlijk gewond aan haar hoofd. De Amerikaanse oud-president Trump wordt gedagvaard door de commissie van het Amerikaanse congres die de kapitoolbestorming onderzoekt. Alle negen leden van de commissie stemden daarvoor. Ze verwijten Trump dat hij zijn aanhangers heeft opgehitst. Trump noemt de dagvaarding een lachertje. Hij beroept zich op het presidentiële recht om te mogen zwijgen over vertrouwelijke besluitvorming. In de Europa League heeft PSV met 5-0 gewonnen van FC Zurich. Daarmee is PSV zeker van overwinteren in Europa. Al moet later nog blijken of dat in de Europa League of de Conference League is. Feyenoord speelde gisteravond in de Europa League 2-2 gelijk tegen FC Midtjylland uit Denemarken. En in de Conference League ging AZ op Cyprus met 1-0 onderuit tegen Apollon Limassol. Het weer. Eerst op veel plaatsen mist, minimaal rond 10 graden. Daarna opnieuw een grijze en soms druilerige dag. En het wordt ongeveer 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Kate Moss can't find a job in a world of postmodern fad. What was good now is bad. You get more. You look cool for magazines. is it working if we're hurting? There's so much left to lose. Did we run out of luck? Did we run out of time? Somewhere in the million ways we tried, and we gave it our best, but it was enough. Till it's not, till it's not. We got lost in the flood of trying to find us. Maybe we forgot before ja, geef mij die high Adrenaline, geef mij een medicijn Wil meer van je love Ja, ik wil nog 1, 2, 3 Oh, en laat me weer vliegen Ik wil niet dat het stopt Ik heb over jou getroond, Jij loopt rondjes in mijn hoofd Ze zeggen dat ik overdrijf Dat ik van stapel loop Verlies mijn concentratie Probeer het, maar ik slaap niet Het gaat niet, want jij, jij, jij bent zoet als wij Ik raak weer afgeleid, maar geef mij maar ongelijk je stroomt door mijn aderen, jij maakt me lijp. Oh, ik verlang naar 1, 2, 3 als ik jou weer zie en mijn koel cool verlies. Oh, so Thank you. Whispers, hello. I don't know too many words After so many minds Somebody whispers hello I Zandvoort en de regio.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 De commissie verwijt hem dat hij zijn aanhangers heeft opgehitst. Trump noemt de dagvaarding een lachertje. In de Europa League heeft PSV met 5-0 gewonnen van FC Zurich. Daarmee is PSV zeker van overwinteren in Europa. Al moet later nog blijken of dat in de Europa League of de Conference League is.